Hallo en heel goede avond. Dit is Lars met Global Voices hier op uh, eh, findingvoicesradio.com. En we hebben nog een tweede meepraten in de achtergrond. Uh, ik eh, speel even nog een beetje muziek, dan kom ik je later terug. Uh, hier is Enya en Caribbean Blue. Veel plezier op findingvoicesradio.com. weer terug. En eh, toen u iets uh, lekkers wilt zien, ga naar justsomething.co. Niet.com.co. Slash hilarious minus cat minus owner minus struggles. It's hilarious. Toen het eh, al zegt. En ik ga direct weer terug. En speel nog een beetje meer muziek voor u. Hier. Met Maarten. Een hele leuke weer grote zon, dan moet ik aan goede lieden spelen. En eh, dit is één lied wat me altijd eh, herinnert aan die eh, warmte die ik had in de geleden. Dit is Easy Day met Banana Fishbones. Van de Banana Fishbones. Black plastic security suit on, my gas mask, leave the cellar and go to work. Afraid to be poisoned or trampled by this huge machinery. And I think to myself, what fuck above do I have to thank that I'm here to live in this shit? I don't wanna complain about the acid rain cause it's nice compared to this poison here. And I wish could just once see the moon. Oh, one gorgeous show. So I take it off. Yeah, that's feeling good. Though I'm deeply sick right away. It's like dancing in the sun, having trouble, having fun, having anything you wish to come. Then it suddenly smiles your way, and you have an easy day time to have an easy day. It's time to have an easy day. It's time to have an easy day. It's time to have an easy day. It's time to have an easy. dancing in the sun, having trouble, having fun, having anything you wish to come. The bandit suddenly smiles your way and you have an easy day. It's like, it's like, it's like, it's like dancing in the sun, having trouble, having fun, having anything you wish to come. The bandit suddenly smiles your way and you have an easy day time to have an easy day. It's time to have an easy day. It's time to have an easy day. It's time to have an easy day. It's time to have an easy day. It's time to have an easy day. It's time to have an easy day. Japanese Day. This is Lars, and you're listening to Global Voices here on findingvoicesradio.com. And here's some more music, as the name suggests. Global Voices, so here's a little bit of German. Have fun, echt. And the Weinze. Groeie. Unsere Liebe ist am Boden, läuft langsam noch näheren Runde, bis sie still steht. Und du, ich geh am Stock, will nie wieder schlafen. Solange du mich Nacht für Nacht in meinen Träumen besuchst. Jetzt lieg ich neben dir, wir haben uns alles gesagt, haben uns ausgesprochen, uns Luft gemacht. Ich fühle mich wie geht's nicht viel besser. Da seh ich es in deinen Augen blitzen. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Sag mal, weinst du etwa oder ist das der Regen, der von deiner Oberlippe perlt? Komm her, ich küsse den Tropfen weg. Probier ihn, ob er salzig schmeckt. schreibe nur noch blinde Liebeslieder. Von Herzen, Schmerzen, Schmalz und so was Tolles kommt nie wieder. Hätte ich nie gedacht, noch vor ein paar Tagen lagen wir uns Nacht für Nacht im Markt. Jetzt lieg ich neben dir, wir haben uns alles gesagt, haben uns ausgesprochen, uns Luft gemacht. Ich fühle mich wie ausgekotzt, dir geht's nicht viel besser. Da seh ich es in deinen Augenblitzer. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Sag mal, weinst du etwa oder ist das der Regen? der von deiner Oberlippe perlt. Komm her, ich küsse den Tropfen weg. Probier ihn, ob er salzig schmeckt. Glitzer. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Sag mal, holst du etwa oder ist das der Regen, der von deiner Oberlippe perlt? Komm her, ich küsse den Tropfen weg. Probier ihn, ob er salzig schmeckt. der von der Spitze tropft. Welkom terug hier bij eh, Global Westers op Vandaag met een eh, <laughs> schaduw eh, DJ. Ehm, ik speel een beetje meer muziek. Hier is een heel leuke lied. Uh, die ken ik van Marusha. Ja, een van de heel leuke techno-DJ's die ik in de geleden gehoord heb. En hier is die originaal, of misschien een van de originale. Ik weet niet of dat de eerste lied van. me. dit is eh, Ergens over de regenbogen vanaf eh, Julie eh, Garland. Garland. Veel plezier met dit. Ik ben weer terug in 2 minuten 50. in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare. i wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where. Can't I? Such a nice voice. Heel leuk, heel mooi. Echt een uh, roestige Altijd leuk en het goed te luisteren. En nu luistert hier bij mij op Global Voices op finalvoicesradio.com. Welkom alle op de chat, op eh, onze website, op eh, Twitter en Facebook. En hier is nog een beetje meer muziek. En niet zo oude lied, maar ook leuk. <laughs> Veel van u uh, worden zich nog herinneren, dit is misschien die, die jaren 96, eh, 97 eh, in de gebuurt. Misschien nog vroeger, 94. Dit is een, een Zweedse, Zweedse band, niet ABBA, maar bijna dezelfde van de, van de groep. Ehm, statistiek. So dit is Ice of Base en alles wat ze wil. heel leuke liedje. <laughs> een hele oude. En, uh, wel, een beetje veel nieuwere lied, maar misschien een compleet andere stijl. Ik kan ja niet altijd hetzelfde hier eh, op de airwaves brengen. Is hier de zwarte ruider, Black Rider, vanaf de soundtrack van eh, de, de, de Man van de Ringen, de Her van de Ringen. however you call it, uh, Lord of the Rings. and action movie mooie song. heel, heel, mooie soundtrack. En eh, daar speel ik eh, misschien nog een beetje meer van eh, later. Dus echt muziek, ah, die kan ik de hele tijd horen. In feite, met mijn vrouw ben ik um, ehm, een ah, of drie jaar geleden in een live performance van deze loter muziek geweest. Dat was echt interessant, echt leuk. Dat was in een, een mm, ja, wel in theater. En daar hebben ze live met de, met de instrumenten gespeeld. Dat was eh, veel beter dan in uh, C. Wagner opera. echt interessant. Eh, dat, heb ik, uh, daar heb ik echt van gehouden. Toen dat nog een keer hier gebeurt, kijk ik daar nog naartoe. Toen ik dat kan, kan ik echt u onaanbevelen. aanbevelen. Kan ik, I can recommend it everybody to listen to this Lothar soundtrack if it's performed live. somewhere. Really, really nice uh, music. Anyway, I think time to switch gears again. This is Jamie Atmost. Uh, uh some music that my wife really likes listening to, and me too. And I've had Jamie a couple times here on the show. So this will be a repeat to the repeat listeners. <laughs> Enjoy your time. Ding, ding, ding. Enjoy this banjo playing. Jamie Stone. such Anton I barely dare interrupt it. Anyway, I'm gonna play some more music. Here's the Moon's a Harsh Mistress by Rennie Fleming. first. muziek van uh, eh, René Fleming. En uh, daar, we, uh, kunnen we la later nog eens meer naar luisteren, denk ik. In de tussentijd, hier is nog een beetje Duitse muziek van uh, Maan. jij en ik. is ook hecht. Interessant, maar een beetje sneller. Hier zijn die sportvrienden. Vriendelijke mensen van Stiller met legenden. Diese Musik passt direkt noch ein bisschen Abishai Cohen, denke ich, der passt. Alle Zeit. Hier ist uh, het Evolving Etude. Oh. Thank you. Thank you. Such a jazzy version. Het is echt heel leuk eh, te luisteren. misschien moet ik weer een beetje live uh, gitaar spelen hier. Dat heb ik eh, lang niet meer gedaan. Anyway. Switching gears again. Hier is een beetje natuurjonger van David Bowie. vanuit de Moulin Rouge movie, denk ik. Het is echt twee leuke liedjes die ik nu speel. de second is van Rufus Wainwright ik speelt toch deze ehm, People Just Ain't No Good, denk ik eh. Echt, eh, echt goed. En dit is eh, Complaint de la Butte. Ehm, twee liedjes direct back-to-back hier op findingvoicesvideo.com. En Global Voices met DJ Lars. The story is about there was a boy. A very strange, enchanted boy. They say he wandered very far. la lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein trou. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés de la rue, soit la bienvenue dans mon cœur brisé. The mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. The stairways are qu'elle trotte, la lune qui flotte, la princesse aussi. Mes rêves les escaliers. liedjes. En ook een eh, leukje movie, denk ik. Ja, dat heb ik lang, eh, lang niet gezien. Lang niet gezien. En uh, eh, tijdens de movie moet ik deze hier spelen. Het is van The Children of Dune. En niet zo interessante short series, maar volgens mij een van de beste muzieken die ergens worden geproduceerd voor de muziekindustrie. Van eh, Dune Messiah van Brian Tyler. Echt mooi. En we bevinden ons bijna al eh, in die achtershow. Dit was zo leuk. Eh, ik denk, ik speel een beetje Brian Tyler hier, de hele suit. Bedankt voor het luisteren, het was mijn plezier u te conducteren. <laughs> het was mijn pleasure to conduct you to day show. Eh, special thanks to Damip, who was on the chat the whole time. and everybody else who's been listening, tuning into Twitter and Facebook and our Skype account and everything else. You will be hearing from me again in about two weeks. Next week we have a can show. Daar hoort u me weer. Dit was uh, eh, DJ Las en uh, Global Voices op funnyvoicesvideo.com. En hier is nog heel veel uh, Brian Tyler echt. super leuke muziek eh, vanavond. Ierlands regrets. Het is heel diep eh, verankerd in die gedachten die die mensen hierover hebben. Hoe ze hun religion in die woest, uh, in desert, kunnen uitleven. dan eh, naar findingwesternradio.com. Dit is de Gouden Pad. Golden Path by Brian Taylor. And the next one will be The Impossible Wager. that's the title, title music. Children of Dune. you listen to the after story here on Global Voices and FunnyVoicesRadio.com. dit is het laatste liedje met de naam Fear is the Mind Killer, Brian Taylor. Bedankt eh, voor die verlangde versie en eh, bedankt voor alle die hebben geluisterd. Dit was Global Voices op Fijne Vanavond.